en dit is het nieuws van NOS op 3. Door een stroomstoring ligt een groot deel van Tsjechië plat. Je hoort correspondent Charlotte Waaiers. Die stroom is uitgevallen in grote delen van Praag, eh, in het centrum onder andere... en ook in het noorden van het land. Dus bijvoorbeeld in Godov, in uh, eh, Oesti, in Teplice, Liberec. Eh, ja, daar hebben ze allemaal echt te kampen met ja, alles eigenlijk wat met stroom te maken heeft... heeft daar last van. Betekent dat veel trams en metro's in de hoofdstad Praag niet rijden... en winkels dicht zijn. De brandweer heeft het druk. Ze worden gebeld door mensen die noodgeneratoren aanzien gaan... Daar komt vaak rook bij vrij. En brandweermensen moeten ook op veel plekken mensen die vastzitten in liften eruit peuteren. Een Nederlandse groothandel wordt verdacht van betrokkenheid bij het bevoorraden van Russische schepen. Dat is verboden. De naam van het bedrijf is niet bekendgemaakt. Vier leidinggevenden zijn opgepakt. Een deel van de A2 is dit weekend dicht, nadat gisteren een stuk asfalt verzakte. In de richting van Eindhoven naar Den Bosch zijn twee rijstroken afgezet erdoor. Volgens Rijkswaterstaat komt de verzakking door extreme regenval. Daardoor is zand onder het asfalt weggespoeld. En groot feest op de basisscholen in het zuiden. Nou, daar liepen de kinderen zojuist de klas uit en de zomervakantie tegemoet. Ja. En waarom heb jij zoveel zin in de vakantie dan? Vind je de vakantie gewoon leuk? Ja, oh, leuk. Vind je ook kei leuk? Ja het zuiden heeft als eerste zomervakantie. Volgende week is het noorden ook aan de beurt. En als laatste, over twee weken, mogen de kinderen in het midden van het land ook met papa en mama naar de camping. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken bij een graadje of 24 momenteel. Ook vanavond nog droog en veel zon. Morgen is het dan met 20 graden wat frisser. En kan het op Limburg na ook een beetje gaan regenen.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 You just ran out of everything and everything you said. But did you know I was blind for you? And did you know about the fantasies I had? And where the answers won't come around, I blame myself for being me again.